Clemens Peters met het NOS Journaal. De vlagboog half stok hangen totdat de overleden senator John McCain is begraven. President Trump, die het vaak met Vietnam-veteraan McCain aan de stok had... had de vlag na de wettelijk verplichte halfstokperiode weer vol En dat kwam hem op veel kritiek te staan van oorlogsveteranen en congresleden. Trump besloot daarop om de vlag toch weer te laten zakken. In de verklaring zei hij, ondanks hun meningsverschillen, respect te hebben voor McCain. De Armeense kinderen Hoek en Lily moeten Nederland uiterlijk volgende week zaterdag 8 september hebben verlaten. Dat zeiden ze in het tv-programma Laat op 1. De twee mogen van de Raad van State uitgezet worden naar hun geboorteland, waar hun moeder vorig jaar al naar teruggestuurd is. De twee kinderen van 12 en 13 willen niet terug. Ze zijn bijna hun hele leven al in Nederland. Samen met hun advocaat besluiten ze deze week of ze nog in hoger beroep gaan bij het Europese Hof. De man die ervan wordt verdacht dat hij afgelopen weekend een Belgische agent heeft doodgeschoten... komt uit de Limburgse gemeente Schinnen. Dat meldt de Limburger. Volgens deze krant was de 36-jarige Ivo T. met zijn vader en zijn broer naar Spa afgereisd voor de Formule 1-race daar. Na een ruzie bij een café schoot hij een agent neer. Hij vluchtte, maar werd later opgepakt. Volgens de Limburger was T. een man met een drugsverleden... en ook zou hij nog steeds bij zijn ouders wonen in een caravan in hun achtertuin. In Rusland is oppositieleider Navalny veroordeeld tot een maand cel. Hij had in januari meegedaan aan een verboden demonstratie. Volgens een advocaat hebben de autoriteiten bewust gewacht met de uitspraak... want door Navalny nu vast te zetten... mist hij een belangrijke demonstratie tegen de pensioenhervormingen op 9 september. De 42-jarige Navalny werd afgelopen zaterdag opgepakt.